touch Live. Live. Sorry about the music. Dit is 20 jaar ZFM. it is. We can laugh, we can sing. Have 10 kids and give them everything. together getting in it. I'm not in it to win it. I'm in it for you. addicted to loving you, and you're addicted to my love too. We can be them two birds of a feather that flock together. Love, love, got to have something to keep us together. Love, love, got to have something to keep us together.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 In Den Haag wordt vandaag de capitulatie van Japan herdacht, precies 65 jaar geleden. Voorafgaand aan de kranslegging bij het Indisch monument zijn er toespraken en muziek. Tijdens de bezetting van Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog sloten de Japanners 100.000 Nederlanders op. Naar schatting 13.000 van hen stierven door honger, ziekte en uitputting. Op het wereldkampioenschap honkbal voor vrouwen in Venezuela heeft Hongkong zich teruggetrokken. Dat gebeurde nadat een van de speelsters van Hongkong vrijdag in de wedstrijd tegen Nederland door een kogel was getroffen. Het is nog onduidelijk waar de kogel vandaan kwam. De speelster is naar het ziekenhuis gebracht waar de kogel uit haar been is verwijderd. Na het incident werd het toernooi stilgelegd. De minister van Defensie van Libanon heeft een speciale rekening geopend... waarop burgers geld kunnen storten voor het Libanese leger. Het Libanese leger krijgt al jaren geld uit Amerika... maar na een schietincident op 3 augustus aan de grens met Israël... is de uitbaterbetaling van dat geld vooralsnog gestopt. Minister van Defensie Murr gaf zelf het goede voorbeeld. Samen met zijn vader stortte hij 523 miljoen euro. De Verenigde Naties luiden de noodklok over de voedselsituatie in het Afrikaanse land Niger. Door de droogte is de oogst daar mislukt. 7,3 miljoen mensen hebben nu honger. Het betreft het gebrek aan voedsel treft niet alleen mensen, maar ook het vee. Het Wereldvoedselprogramma van de VN heeft 70 miljoen euro nodig om de hongersnood in Niger te bestrijden. In India is een Nederlandse toerist gered. De man heeft samen met twee Duitse vrouwen negen dagen vastgezeten na het noodweer in de afgelegen regio Ladakh. Het Indiase deel van Kashmir is populair bij backpackers. Het Indiase leger is nog op zoek naar tientallen toeristen. Onder hen zijn enkele Nederlanders van wie nog niets is gehoord. Het weer droog met opklaringen. Het wordt geleidelijk bewolkt en in het zuidoosten gaat er regen vallen. Later op de dag breidt de regen verder over het land uit. Het wordt ongeveer...